Drie uur. Thijssen met het NOS-journaal. Commando's explosieven lieten afgaan om gijzelaars te bevrijden. Gisteravond viel een onbekend aantal gewapende mannen het hotel binnen... en staken auto's voor het pand in brand. Daarna ontstond een vuurgevecht met de politie. Bij de aanval kwamen zeker twintig mensen om... en is een onbekend aantal mensen gegijzeld. In het hotel logeren veel buitenlanders en medewerkers van de VN. Terreurbeweging Al-Qaeda in de Maghreb zou de aanslag hebben opgeëist. In Taiwan zijn de stembuslokalen geopend voor de presidents- en parlementsverkiezingen. De belangrijkste thema's zijn de economie en de relatie met China. De afgelopen tijd heeft de huidige president Ma van de nationalistische Kuomintang toenadering gezocht tot Peking. Maar veel Taiwanese zijn bang dat China meer invloed gaat uitoefenen op het land. Daardoor komt vermoedelijk oppositiepartij DPP als winnaar uit de bus. Die pleit juist voor meer afstand van China. In de Amerikaanse staat Hawaii zijn voor de kust van het eiland Oahu twee marinehelikopters tegen elkaar gevlogen. De twaalf inzittenden van de twee helikopters worden vermist. De militairen waren bezig met een nachtelijke oefening toen ze botsten. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk. Er was vooraf geen noodsignaal binnengekomen. De man die dinsdag bij zijn aanhouding in Den Bosch zwaar gewond raakte... heeft drie dagen in coma gelegen, schrijft het Brabants Dagblad. De 48-jarige man werd aangehouden omdat hij agressief was tegen hulpverleners... in een zorginstelling waar hij zelf woont. Hij verzette zich en meerdere agenten hielden hem in bedwang. Zes agenten worden verdacht van het mogelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het weer bewolkt, maar nagenoeg overal droog. Het KNMI waarschuwt voor gladheid in grote delen van het land door bevroren weggedeelten. In de ochtend kan het in het oosten ook glad worden door sneeuw. In de loop van de dag opnieuw buien met sneeuw en natte sneeuw.